ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het debat op SBS6 gisteravond heeft flink wat kijkcijfers getrokken. Er keken in totaal 2 miljoen mensen naar. En dat is twee keer zoveel als naar de andere debatten. Het debat van Nederland was het allereerste debat deze campagne waar PVV-leider Wilders ook aan meedeed. Er werd door de andere lijsttrekkers Bontebal van het CDA, Timmermans van GroenLinks PvdA en Jessel Gus van de VVD flink onder vuur genomen. De heer Wilders is de grootste gratis bierbrouwer ter wereld. Uiteindelijk heeft u niet één capabele minister daarin gezet die ook maar iets kon. De PVV bestaat uit één man met een Twitter-account. En de heer Wilders is misschien inderdaad wel de beste megafoon van die onvrede en die woede. Maar als politicus zul je toch meer moeten doen dan de beste megafoon zijn. Ja, er komen nog drie grote debatten aan waar Wilders ook bij is. Morgenavond organiseren Omroep Brabant, Omroep Zeeland en L1 het debat van het Zuiden. Maandag is één vandaag lijsttrekkersdebat. En komende dinsdag, de avond voor de verkiezingen, is het slotdebat bij ons bij de NOS. En vanaf vandaag rijden er treinen rond in Nederland zonder machinist. Het gaat om een proef van in totaal een jaar met goederentreinen op de Betuwe-lijn, vertelt verslaggever Danny Simons. De trein moet eh, automatisch eh, kunnen optrekken, remmen en ook eh, volledig kunnen stoppen zonder dat een machinist dat handmatig hoeft te doen. De trein die krijgt een digitale routekaart van het spoor. En computers in de trein die moeten er dan voor zorgen dat hij precies op tijd rijdt en daar netjes stopt waar dat nodig is. Het goederenvervoer per spoor moet er sneller, duurzamer en goedkoper door worden. Een heftig verhaal uit Nieuw-Zeeland. Daar moest een jongen van 13 een zware operatie ondergaan... omdat hij tientallen magneetjes had ingeslikt. Artsen haalden er zo'n 90 stuks uit zijn darmen. En een deel van zijn darmen is hij daardoor al kwijtgeraakt. De magneetjes kwamen van Timu en zijn in Nieuw-Zeeland verboden. Ja, dan nog wat ander nieuws, want iemand heeft meer dan 300.000 euro neergelegd voor een originele Oasis-gitaar. Tenminste, wat er nog van over is. Het gaat om de iconische rode gitaar die Liam Gallagher kapot sloeg toen de broers uit elkaar gingen. De gitaar is nu geveld voor ruim 330.000 euro. En op die veiling werden ook nog andere iconische attributen verkocht. Zo is de zonnebril van Elvis Presley voor 87.000 euro de deur uitgegaan... en de witte hoed van Michael Jackson voor dik 55.000 euro. Gaan we naar het weer toe, grijs en regenachtig, maar later vanmiddag droogt het op. Het is ook weer wat frisser bij 8 tot 10 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.